9 uur. Door met het NOS-journaal. Bouwbedrijf BAM heeft een schikking getroffen met de stad Keulen... voor het instorten van het stadsarchief in 2009. Het bedrijf betaalt 200 miljoen euro aan de gemeente... en het Keulse openbaar vervoersbedrijf. Ook twee andere bouwbedrijven betalen ieder hetzelfde bedrag. Bij de aanleg van een metrolijn 11 jaar geleden in Keulen... stortte het stadsarchief in. Daarbij kwamen twee mensen om het leven. De Belgische koning Filip heeft zijn diepste spijt betuigd... voor de misdaden die zijn gepleegd in Congo tijdens de kolonisatie. Dat schrijft hij in een brief aan president Tshisekedi. Het is vandaag 60 jaar geleden dat de Democratische Republiek Congo onafhankelijk werd van België. Toen het land begin vorige eeuw onder bewind stond van koning Leopold II... werden geweld en gruweldaden gepleegd die op ons collectieve geheugen blijven wegen, schrijft koning Filip. In België is veel discussie over de koloniale periode. Meerdere standbeelden van Leopold zijn beklad en verwijderd. Na jarenlange daling is het alcoholgebruik onder scholieren gestabiliseerd. Ook het roken van sigaretten en joints neemt niet meer af... blijkt uit onderzoek van onder meer het Trimbos Instituut. Door verschillende preventiemaatregelen nam het alcoholgebruik onder scholieren sinds 2003 geleidelijk af. Maar die daling is tot stilstand gekomen. Zo heeft vorig jaar bijna de helft van de 12 tot 16-jarigen wel eens alcohol gedronken. Het aantal jongeren dat ooit een sigaret heeft gerookt staat sinds 2017 op 17 procent. De landelijke vaccinatiegraad is voor het eerst in vijf jaar licht toegenomen. Volgens het RIVM komt de verbetering door de toegenomen media-aandacht... en initiatieven om de graad te verhogen. Het aantal inentingen tegen baarmoederhalskankervirus HPV steeg met 7,5 het sterkst. Ook werd er meer gevaccineerd tegen meningokokken en bof, mazelen en rode hond. Het weer, het is bewolkt, het kan licht regenen. Vanuit het zuiden breekt geleidelijk de zon door, wordt het 18 tot 22 graden. Vanmiddag neemt opnieuw de bewolking toe en later gaat het weer regenen.